Twee uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Antiterreureenheden hebben kort na middernacht het theater bestormd om de gijzeling te beëindigen. Er zijn toen meerdere explosies en schoten gehoord. Volgens ooggetuigen kwamen er veel mensen naar buiten, sommigen op brancards. Een bezoeker die wist te ontkomen zei tegen nieuwszender CNN dat de daders minutenlang om zich heen schoten. In heel Frankrijk is de noodtoestand uitgeroepen en zijn de grenzen gesloten vanwege de verschillende aanslagen in Parijs. Naast de gijzeling waren er op verschillende plekken schietpartijen. In de buurt van het Stade de France, waar Frankrijk tegen Duitsland speelde, waren meerdere explosies en ook daarbij zijn doden gevallen. Bronnen bij de politie melden aan de NOS dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en de korpsleiding aan politieagenten heeft gevraagd om asielzoekerscentra in Nederland extra goed in de gaten te houden, uit angst voor wraakacties uit extreemrechtse hoek. De Franse president Hollande en premier Valls zijn op dit moment bij het theater. President Hollande noemt de aanslagen een verschrikking en zei in een toespraak dat het leger wordt ingezet om meer aanslagen te voorkomen. Verschillende omringende landen hebben hun veiligheidsmaatregelen aangescherpt vanwege de aanslagen in Parijs. Onder meer België en Italië. In Nederland blijft het dreigingsniveau ongewijzigd en substantieel. Het weer. Vannacht vallen nog een aantal buien en het koelt af naar 6 tot 10 graden. Morgen in de ochtend soms zon, later bewolkt en regen.